uur. Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Patiënten die zijn overleden aan de gevolgen van het ebola-virus... blijven nog zeker een week besmettelijk. Dat hebben onderzoekers van de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC aangetoond... via onderzoek op apen. Dode apen konden het virus nog een week overdragen. Het onderzoek laat zien hoe belangrijk het is... om de doden in West-Afrika snel te begraven of te cremeren. Gezondheidsdeskundigen zeggen dat veel mensen besmet raken tijdens begrafenissen... als nabestaanden de lichamen van hun overleden dierbaren aanraken. De Canadese politie zegt dat ze in de provincie Nova Scotia een bloedbad heeft voorkomen. Een man van 19 en een Amerikaanse vrouw van 23 wilden willekeurig mensen vermoorden, mogelijk in een winkelcentrum. Daarna wilden de twee zelfmoord plegen. Ze hadden vuurwapens. Er zijn ook nog twee andere verdachten. Hun rol wordt nog onderzocht. Rusland trekt zich nog weinig aan van het akkoord dat de donderdag heeft gesloten in Minsk. Volgens de VS handelt Moskou in elk geval niet in de geest van de afspraken die zijn gemaakt. Zo houdt Moskou nog een Oekraïense helikopterpiloot vast. De Amerikanen vinden dat ze snel moet vrijkomen. En ook bewapent Moskou nog steeds de separatisten in het oosten van de Oekraïne. Vanavond om 11 uur Nederlandse tijd moet het staakt het vuren in Oekraïne van kracht worden. De man die ervan wordt verdacht dat hij in de Amerikaanse staat North Carolina drie moslimstudenten heeft doodgeschoten, had een heel wapenarsenaal in huis. De politie vond een flinke voorraad munitie bij hem en ook pistolen en geweren. Onderzocht wordt of de man de studenten heeft vermoord omdat het moslims zijn. Eerder zei de politie dat een parkeerruzie de aanleiding was. Het weer, plaatselijk wat regen bij 2 tot 7 graden.